Een deel van het dak van het stadion stortte gisteren in. Er was op dat moment niemand aanwezig. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de instorting mogelijk onderzoeken. De wedstrijden van AZ moeten de komende tijd ergens anders worden gespeeld. Het is nog niet bekend waar. Jong AZ speelt morgen op het trainingscomplex. Het aantal incidenten met lachgas in het verkeer stijgt sterk. Volgens de politie waren er dit jaar al 2,5 keer zoveel ongelukken... en andere incidenten als vorig jaar. In 2016 constateerde de politie in 60 gevallen dat er lachgas was gebruikt. Dit jaar zijn het er tot nu toe 960. Jongerenorganisatie Team Alert en de NOS hielden een enquête onder bijna 200 jonge automobilisten. Bijna de helft van die bestuurders denkt dat het gas geen invloed heeft op hun rijstijl. Maar volgens de politie zijn de bestuurders die al gas gebruiken wel degelijk onder invloed en kunnen ze bekeurd of vervolgd worden. AZ en FC Utrecht zijn de enige twee clubs die de eerste twee wedstrijden in de eredivisie hebben gewonnen. Utrecht won thuis met 3-1 van Pekswolle en AZ was in Waalwijk met 2-0 te sterk voor RKC. Heerenveen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Feyenoord, Fortuna Sittard. Herakles eindigde ook in 1-1. Oud-Vitesse-spits Dejan Tjurovic is overleden na een kort ziekbed. Hij overleed gisteren op zijn 51ste verjaardag. Hij kwam te volgens een verklaring van zijn oude club Partizan Belgrado met leukemie. Met Partizan werd hij in 1994 kampioen van Joegoslavië. Daarna speelde hij jaren voor Vitesse... waar hij meer dan 100 wedstrijden speelde en 41 goals maakte. Zorovic sloot zijn carrière in 2003 af bij FC Groningen. Het weer half tot zwaar bewolkt en af en toe mogelijk een bui. Vannacht koelt het af tot de graden 14. Morgen trekken buien langzaam van west naar oost over het land.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 I live down the street. Got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home. I got everything I need. And nothing that I don't. Everything I need. And nothing that I don't everything I need, nothing that I don't. Everything I need, nothing that I don't. Everything I need, nothing that I don't. Oh, everything I need, and nothing that I don't. In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubriek Sterren van Toen.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 As look at the letters you Daddy worked the pole vertelt Chuck Mead het verhaal van zijn vader, die in een telefoonpaal werkte. Dus zijn moeder hoefde niet te werken aan de paal in de exotische club waar ze elkaar ontmoeten. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. shaken to the Jake House Land. Bogus maakte de overstap van country naar jazz. Nadien heeft de countryliefhebber weinig meer van haar gehoord. Nu is er een mini-EP, Fresh Takes, van Suzy. Met daarop een nieuwe versie van het uit 1999 daterende It's a Perfect Day. versie van Gordon Lightfoot's If You Could Read My Mind is een ode van Jesse Dayton aan hem. Hij was al als kind een fan van Gordon. De cover van deze week. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. you know that ghost ain't me. If I could onzin die uit Nashville komt is Ain't Always the Cowboy een verademing. John Pardy tekent ervoor. Her hands wrapped up in mine Tears rolling out of her eyes No messing with a made-up mind Sunsetting and on goodbye Yeah, it's hard to believe It wasn't me trying to leave this town It ain't always the cat from this side. Never heard lonely get this quiet. Still, I can't keep from smiling. Cause damn, that girl can fly. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Russell Smith, zinger, songwriter en medeoprichter van de Amazing Rhythm Aces, is onlangs op 70-jarige leeftijd gestorven, na een langdurig gevecht tegen kanker. We zullen ons hem herinneren vanwege zijn soulvolle stem en fraaie songs die hielpen bij het ontwikkelen van het Amazing Rhythm Aces geluid. Third Rate Romance was misschien wel hun grootste hit. Sitting in a tiny table in a ritzy restaurant She was staring at her coffee cup. He was trying to keep his courage up by applying booze. Talk was small when they talked at all. They both knew what they wanted. There was no need to talk about it. They were old enough to scope it out and keep it moving. said, You don't look like my type, but I guess you'll do. Third rate romance, low rent rendezvous. He said, I'll even tell you that I love you if you want me to. drove to the family inn. She didn't even have to pretend she didn't know what for. Then he went to the desk and made his request while she waited outside. Then he came back with the key. She said, never really done this kind of thing before, have you? Third rate romance, low rent rendezvous. And he said, Yes, I have, but only a time or two. jaren 70 bracht Russell Smith ook een aantal soloalbums uit. Die hebben eigenlijk nooit de erkenning gekregen die ze verdienden. Met I Wonder What She's Doing Tonight en Where Did We Go Right sta ik stil bij zijn overlijden. the lights of her hometown.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 het Op een in 2016 verschenen album van Michaela N. vinden we de song Louisa. Het is een samenwerkingsverband met niemand minder dan Rodney Crowell. Canadese zangeres Vanessa Bourne kan mij wel bekoren. Haar nieuwste song is Not Too Old To Love Again. twee nieuwe singles. De eerste, Diva Bar, is van Guard Brooks en Blake Shelton. Gail Dots tekent voor I Like Where This Is Going. We'll turn that bottle up and drink it, crank that jukebox up and hang it, bartend for another round. Here's to our best bad decision, no conditions, oh, and memories we all need to drown. So fill your cup and raise it up, jump in. join the club and float this whiskey river reservoir. We're gonna spend the weekend in the deep end of a diving bar. Cause up in here, you're not the only loving left. or lost and lonely one who's ever swam against the tide. Think of this as your oasis. It's the safest of the places that a broken heart can find a hide. of a dime. Getipt voor de top. Deze Tracy K. Houston varieert van truckdriver tot singer-songwriter. Ze heeft al vijf albums op haar naam en via Before I'm Fool Enough laat ze horen dat de real country door haar aderen stroomt. get the nerve up. I'm good. was het weer, twee uur country, en dat heeft nog altijd mijn voorkeur. En Jeff Chance en Johnny Bush zijn het daar volledig mee eens. Tot volgende week. Dag. Country, that's my style. Let the fiddles play a while. Let the steel guitar sit down cry. Western swing, southern blues, a 4-4 shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. A little lovesick blues for me and you. Sure won't do no harm. Everybody knows the tune to Whiskey River and your cheating heart. Country songs to sing. That is what the whole world needs. That's country. That's my style. country that's my style. Let the fiddles play a while. Let the steel guitar sit down and cry. Western swing, southern blues. Four four shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. Little lovesick blues for me and you. Sure won't do no harm. Everybody knows the tune to Whiskey River and your cheating heart. Country songs to sing. That is what the whole world needs.